Vanochtend reed een man met zijn auto de stoep op in een drukke winkelstraat. En er zijn meerdere slachtoffers. Eén dode en dik tien gewonden, waarvan sommigen er slecht aan toe zijn. Wordt correspondent Wouter Zwart. Dat er dus sprake is van opzet, dat lijkt op dit moment toch wel duidelijk. En ja, dat maakt het op deze zeer bijzondere plek... waar natuurlijk een paar jaar geleden ook al een terroristische aanslag was, eh, extra pijnlijk. Toen werden er dertien mensen doodgereden op een kerstmarkt in Berlijn. De verdachte die vandaag achter het stuur zou hebben gezeten... is een Duits-Armeense man van 29. Hij is opgepakt. Waarom hij op de mensen zou zijn ingereden is nog niet duidelijk. Twee jongens van 16 en 17 zijn aangehouden voor matchfixing. De jongens boden voetballers tienduizenden euro's aan om wedstrijden te beïnvloeden. Dat deden ze via social media. De spelers gingen er niet op in, maar maakten een melding bij de KNVB... die dat dus weer doorgaf aan de politie. Een man van 52 is overleden na ruzie bij een café in Geldrop. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond op het terras van het café een ruzie tussen een paar mensen. En de man raakte gewond en is gisteravond overleden. Een man van 55 blijft verdachte en de politie zoekt nog getuigen. En je hebt het misschien wel meegekregen. Door het hele land zijn er om de beurt stakingen van buschauffeurs. Vorige week bijvoorbeeld in Flevoland en in en om Den Haag. En vandaag is Twente aan de beurt. Maar dat had niet iedereen meegekregen. Je weet dat er vandaag gestaakt wordt bij de bussen? Nee, dat weet ik niet. Nee? nee. Dat, is wel, aangekondigd. Eh, eh, zit jij lang op de bus te wachten? Ja, al een uur. Hoe lang zit je, sta je op de, of zit je op de bus te wachten? Uh, eh, 20 minuutjes of zo. Ja? ja? Weet je dat er vandaag gestaakt wordt? Ja, dat weet ik, maar hij komt er wel aan dus. Ja, jij, heb je van tevoren even op de site gekeken van ja. Keolis? Hij komt wel, ja? 100%. En weet je ook waarom ze staken? nee. Niet? Nee. Nou, dat is omdat ze meer salaris willen en ook vinden ze de werkdruk te hoog. En dan nog het weer. Vanavond eh, kan er af en toe nog een buitje vallen. Morgen af en toe zon. Op de meeste plekken droog, maar in het oosten kans op een bui. Dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat zo'n 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren minder dan 10 minuten verdraging op. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je een kwartier in de file tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Ook een kwartier verdraging is er nu op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Amsterdam Oud-Zuid en Durgerdam. Bij Durgerdam is een ongeluk gebeurd. Richting de Koentunnel is daardoor de linkerrijstrook dicht. En op de A27 moet je ook iets meer geduld hebben... van Utrecht naar Almere tussen Beeld Beeldhoven en Huizen. Daar staat 9 kilometer en is de vertraging bijna een kwartier.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 en haalde uiteindelijk 740 miljoen binnen. In Almere zijn twee verdachten van matchfixing opgepakt. De jongens van 16 en 17 zouden voetballers in de tweede divisie tienduizenden euro's hebben geboden... in de poging om wedstrijden te beïnvloeden en geld te verdienen. En koning Filip van België heeft in Congo diepe spijt betuigd... voor de koloniale uitbuiting en overheersing. Hij kwam niet met excuses waar Congo op had gehoopt. Het weer nog, van het zuidwesten uit langzaam droog. Morgen af en toe zon, in het oosten een bui en ongeveer 19 graden.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 Zon, zee, zandvoort en zomerhit. see you bless. stick to my pace. Rock steady girl to the rhythm and bass. Come baby girl, we have no time for wait. Don't want run you down, don't want change. what me desire.